met het NOS-journaal. Vanuit de hele wereld is met instemming gereageerd op de Amerikaanse actie in Pakistan, waarbij Osama Bin Laden is gedood. De Al-Qaeda-leider hield zich schuil in een grote villa in de legerplaats Abbottabad, ten noorden van Islamabad. Hij werd tijdens een vuurgevecht doodgeschoten door een Amerikaans militair elite-team. Welke rol Pakistan daarbij heeft gespeeld is onduidelijk. Pakistan heeft altijd gezegd niet te weten waar Bin Laden zich schuilhield. Ook nu zegt de regering dat de operatie een Amerikaanse actie was. Volgens NAVO-topman Rasmussen is de dood van Bin Laden belangrijk voor de veiligheid van de NAVO-bondgenoten en alle landen die het wereldwijde terrorisme bestrijden. De Britse premier Cameron noemt Bin, Bin Ladens dood een opluchting voor de hele wereld. Wel roept hij op om waakzaam te zijn. Alle Britse ambassades zijn, net als de Amerikaanse ambassades, in de hoogste staat van paraatheid. In de Arabische wereld hebben Jemen en Jordanië positief gereageerd op de operatie. Verder hebben islamitische landen nog niet officieel gereageerd. Er zijn nog geen berichten over anti-Amerikaanse protesten. Daar had het ministerie van Buitenlandse Zaken in de VS vanochtend vroeg wel direct voor gewaarschuwd. Amerikanen in gebieden waar de dood van Bin Laden gevoelig kan liggen, wordt aangeraden om binnen te blijven. Internetbankieren via de Rabobank is sinds vanochtend 8 uur vrijwel onmogelijk. De bank vermoedt dat onbekenden bewust heel veel data naar de servers van de bank hebben gestuurd om de site plat te leggen. Het is nog niet duidelijk wanneer de storing is verholpen. Volgens de bank zijn de gegevens van klanten veilig. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen Marco Kroon. De drager van de militaire Willemsorde werd anderhalve week geleden door de militaire rechtbank in Arnhem vrijgesproken van drugsbezit. Wel kreeg de kapitein een geldboete van 750 euro en een voorwaardelijke werkstraf van 80 uur voor het bezit en doorverkopen van stroomstootwapens. Het OM denkt dat het Hof Kroon ook zou vrijspreken van drugsbezit en ziet daarom af van een hoger beroep. Het weer, veel zon en een stevige noordoostenwind. Het wordt ongeveer 15 graden. Ook morgen droog en overwegend zonnig. Het wordt dan ongeveer 14 graden.